Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is meer bekend over de oorzaak van het treinongeluk in Voorschoten eerder deze week. Uit eerste onderzoek van ProRail blijkt dat de bouwkraan op de verkeerde plek stond. De bestuurder daarvan kreeg het signaal om 10 minuten te wachten met het oversteken van het spoor, maar deed dat toch. De bouwkraan werd toen eerst geraakt door de goederentrein en daarna door de Intercity, die daardoor ontspoorde. De kraanbestuurder overleefde het ongeluk niet en zo'n 30 treinreizigers raakten gewond. In Gouda is de reparatie begonnen van de spoorbrug... waar vanochtend een vrachtschip tegenaan botste. Door die aanvaring rijden er nog tot morgen vroeg minder treinen tussen Alfa aan de Rijn en Gouda. De schade is flink. We hebben vandaag eh, de hele brug geïnspecteerd. En zoals het er nu naar uitziet moeten we eerst een flink stuk verstevigen... voordat er weer een trein overheen kan rijden. De hoop is, als het allemaal goed gaat... dat om 5 uur morgenochtend de eerste treinen weer over de brug kunnen. In 2018 voer hetzelfde vrachtschip ook al eens tegen dezelfde brug aan. Op het hoofdstation van Groningen is vannacht een treinmedewerker door twee mannen mishandeld met een PVC-buis. Gebeurde nadat ze werden aangesproken op hun gedrag en omdat ze geen kaartje bij zich hadden. Ze gingen er eerst vandoor, maar hebben zich daarna dezelfde nacht nog gemeld bij het politiebureau. De mannen zitten nog vast. En fans van FC Den Bosch die vorige maand meegingen naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle... hebben een excuusbrief gekregen van hun club. Want in die wedstrijd ging het toch echt flink mis voor Den Bosch. Davy van den Berg, hij scoort de 13-0. Een avond om nooit te vergeten voor het thuispubliek. En een ongelooflijk pak slaag voor FC Den Bosch. 13-0 eh, dus. Ja, geen leuke herinnering dus voor de tientallen fans die daarbij waren. Maar het levert ze toch nog iets extra's op. Want ze kregen naast de brief ook een sleutelhanger met de tekst... Het was kut, maar ik was er wel bij. Maar dan in het Brabants. De meeste fans lijken dat gebaar van de club wel te kunnen waarderen. Krijg je nog het weer vanavond op de meeste plekken droog. Morgen begint grijs, later kan het zonnetje doorkomen en wordt het een graad of 13.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 the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh -huh. Satisfaction becomes a shining example.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 You think I'm crazy, you might be right. But when he smiles, I don't care about the past. Just like that. I told myself I closed that door, but I'm right back here again. I know half of what I'm saying don't make no sense, so don't ask me where I've been.